9 uur. Dit is Doral Negens met het NOS-journaal. Twee van de daders van de aanslagen in Brussel zijn de broers Khalid en Ibrahim El Bakraoui, melden Belgische media. Zij zouden te zien zijn op de foto van de verdachte die gisteren is gepubliceerd. De derde verdachte op de foto, een man met zwarte hoed, zou de 25-jarige Najim Lachraoui zijn. Hij liet zijn bomgordel ongebruikt achter op Saventem en is voortvluchtig. Een van de broers had onder een valse naam het huis in Vorst gehuurd... waar vorige week een antiterreuractie plaatsvond. Verder huurde een van hen een huis in Charleroi... van waaruit de plegers van de aanslagen in Parijs opereerden. De politie kende de broers als criminelen, maar niet als terreurverdachten. De slachtoffers van de aanslagen in Brussel komen uit meer dan 40 verschillende landen. Dat heeft de Belgische minister Reinders van Buitenlandse Zaken laten weten. Het is moeilijk om de identiteit van de doden vast te stellen, mede door hun afkomst. Het is lastig om familie in te schakelen om lichamen te herkennen. Specialisten van de politie proberen persoonsgegevens te verzamelen in de bezittingen van de slachtoffers. Op basis daarvan wil de politie DNA-materiaal verzamelen op de huisadressen van die slachtoffers. Weggebruikers die vandaag van België naar Nederland reizen... moeten rekening houden met lange files voor de grens. De politie en marechaussee zijn na de aanslagen in Brussel begonnen met grenscontroles. Gisteravond leidde dat tot bijna 35 kilometer file. Ook voor de grens met Duitsland kunnen files ontstaan, omdat de Duitse politie het verkeer uit Nederland ook controleert. Perisport en Actiesport maken een doorstart. De nieuwe eigenaar van de winkels is JD Sports. Door de overname blijft een groot deel van de arbeidsplaatsen behouden, maar exacte aantallen worden niet genoemd. Het moederbedrijf van Perisport en Actiesport ging in februari failliet. De sportwinkels werden extra hard geraakt door de faillissementen van VND en Scapino. Het weer wolkenvelden, soms een opklaring. Lokaal kan het even regenen. In de loop van de dag breekt de zon wat vaker door, vooral in het zuidwesten. En het wordt een graad of 10. Dit was het NOS Journal. ZFM, verkeersupdate.